Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In Marseille liggen waarschijnlijk acht mensen onder het puin van het pand dat vanmorgen instortte. Het gebouw van vier verdiepingen in de Zuid-Franse stad stortte afgelopen nacht in door een explosie. Zo'n 30 huizen in de stad zouden mogelijk in kunnen storten. Het voorzorg zijn ongeveer 200 buurtbewoners geëvacueerd. Het is niet voor het eerst dat er een gebouw in Marseille instort. Vijf jaar geleden gebeurde dat ook. Toen kwamen er acht mensen om het leven. De Europese Commissie en Polen willen een conferentie organiseren over Oekraïnse kinderen die in Rusland vastzitten. Daar wordt besproken hoe de kinderen terug kunnen worden gehaald. Volgens Oekraïne zijn afgelopen jaar 19.500 kinderen gedeporteerd. Moskou zegt juist dat de kinderen in veiligheid zijn gebracht en dat van deportaties geen sprake is. Afgelopen week werden 31 Oekraïnse kinderen herenigd met hun familie. Een van hen zei dat ze als beesten zijn behandeld. De Europese Commissie noemt de deportaties een oorlogsmisdaad die het internationale arrestatiebevel tegen de Russische president Poetin rechtvaardigt. Voetbalsupporters hebben gisteravond in Eindhoven COC, een COC-bijeenkomst verstoord. Ze belaagden het pand en staken de regenboogvlag in brand... nadat ze die van, het geval, die van de gevel trokken. Een vrijwilliger die werd geslagen toen hij er wat van zei... maakte het naar omstandigheden goed, maar zegt erg geschrokken te zijn. De zaak wordt onderzocht door de politie. In de Eredivisie heeft Ajax Fortuna Sittard met eh, verslagen. De Amsterdammers kwamen in de zesde minuut al op voorsprong. In de Johan Cruijff Arena werd het 4-0. Daarmee komt Ajax op de tweede plek in de Eredivisie. FC Twente heeft vanmiddag tegen Cambuur de grootste overwinning van dit seizoen geboekt. De club won met 4-0. En FC Emmen pakte een belangrijk punt in de strijd om de 15e plaats. Tegen NEC bleef het 0-0. En in de Kuip won koploper Feyenoord met 5-1 van RKC Waalwijk. Het weer, vannacht blijft het droog en het koelt af naar ongeveer 7 graden. Tweede paasdag begint droog en op de meeste plaatsen bewolkt. Misschien breekt de zon in het midden van het oosten nog even door. In de middag gaat het regenen en wordt het zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal.